Koenen met het NOS-journaal. Duizenden jonggehandicapten gehandicapten dreigen in financiële kunnen ze een toeslag aanvragen... maar velen blijken dat nog niet te hebben gedaan, constateert de Volkskrant. Een mogelijke verklaring is dat velen niet weten dat ze in aanmerking komen voor de regeling... of dat het aanvragen te ingewikkeld voor ze is. Europol heeft een internationaal opererende drugsbende opgerold... die ook in Nederland vertakkingen had. In de afgelopen twee jaar smokkelde de bende naar schatting anderhalf ton harddrugs... In de zomer van vorig jaar smokkelden de verdachte grote hoeveelheden kook en amfetamine van Nederlandse steden naar Woepertaal in Duitsland. De twee badgasten die gisteren op het strand in Noordwijk waren vermist zijn terecht. Dat heeft de politie gezegd tegen Omroep West. Er was alarm geslagen omdat er spullen van de twee op het strand waren gevonden. Die waren achtergelaten. Een grote zoekactie werd op touw gezet. En vandaag bleek dat de spullen waarschijnlijk eerder op de dag waren gestolen... en door dieven waren achtergelaten. In Nune wordt nog wel verder gezocht naar een vrouw die was gaan snorkelen in een recreatieplas... maar die niet terugkwam. En Airbnb moet zijn voorwaarden aanpassen aan de Europese regels voor consumenten. Zo moet niet alleen de kale huurprijs zichtbaar zijn, maar ook alle extra kosten zoals die voor de schoonmaak, vinden de Europese Commissie en Europese consumentenorganisaties. En ook het beleid voor annulering, schadeclaims en het eventueel terugstorten van geld moet duidelijker. Airbnb krijgt ruim een maand de tijd om alles in orde te maken.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 feel the shine my name. Want you feel me lover, me want you feel me friend to love it.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 maman courrier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 strange to hear and see that someone so different is a soul like me. much. Oh,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 I'm feeling and now you're so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 行。